7 uur. Katrien Straatman met het NOS-journaal. In Maastricht begint vandaag de rechtszaak tegen Thijs H. De student wordt verdacht van het doden van drie mensen begin mei. Een vrouw in Scheveningen en een man en vrouw op de Brunsumer Heide in Heerlen. Het gaat om een proforma zitting en dat betekent dat de zaak nog niet inhoudelijk wordt behandeld. De rechtbank heeft H gedwongen om vandaag bij de zaak aanwezig te zijn. Noord-Korea wil geen vredesbesprekingen met Zuid-Korea voeren. Dat is de reactie van Pyongyang op een voorstel van de Zuid-Koreaanse president Moon... om te streven naar één Verenigd Korea in 2045. Moon deed zijn uitspraken tijdens de Zuid-Koreaanse onafhankelijkheidsviering. Hij riep Noord-Korea en de Verenigde Staten op om weer te gaan onderhandelen. Ook stelde Moon voor om in 2032 samen met Noord-Korea... de Olympische Spelen te organiseren. De levensverwachting van hoogopgeleide 65-jarigen is de afgelopen jaren toegenomen... terwijl die van laagopgeleide gelijk bleef. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Hoogopgeleide vrouwen worden gemiddeld 90 jaar en mannen 87... terwijl dat bij lager opgeleide 5 tot 6 jaar lager ligt. Noorwegen stopt voorlopig met het financieel steunen van het Amazonefonds. Dat is bedoeld om de ontbossing van het Amazonewoud in Brazilië tegen te gaan. Maar sinds het aantreden van president Bolsonaro is de ontbossing juist toegenomen. Noorwegen steunde het fonds de afgelopen jaren met ruim 1 miljard euro. Een deel van de koninkpaarden die vanuit de Oostvaardersplassen naar Spanje zijn verhuisd blijkt ziek te zijn. Volgens Staatsbosbeheer hebben de paarden last van een parasiet en is het aan een nieuwe eigenaar om dat op te lossen. De paarden zijn verhuisd omdat de kudden in de Oostvaardersplassen te groot werden. Het weer, de dag begint vrij zonnig, maar later trekt bewolking het land binnen en kan het gaan regenen. Het wordt 20 tot 23 graden. In het weekende blijft het wisselvallig met af en toe wat zon.